Raymond met het NOS-journaal. Turkse hebben een eind gemaakt aan de kaping van een veerboot in de zee van Marmara. Agenten gingen vanochtend vroeg aan boord en schoten de enige kaper dood. De 18 passagiers en 6 bemanningsleden zouden ongedeerd zijn gebleven. De kaping begon gistermiddag. De kaper was waarschijnlijk lid van de PKK. Zijn eisen waren onduidelijk. Mogelijk wilde hij naar het eilandje varen waar de PKK-leider Öcalan gevangen zit. In Nederland overlijden nog steeds onnodig mensen doordat de trombosezorg tekortschiet. schiet. Volgens het radioprogramma Argos is er weinig terechtgekomen van de maatregelen die de inspectie voor de gezondheidszorg vorig jaar eist. Het afgelopen jaar noteerde de inspectie 69 ernstige incidenten, bijvoorbeeld bij het gebruik van bloedverdunners. Daardoor zouden zeker 25 patiënten zijn overleden. In Italië dient premier Berlusconi hoogstwaarschijnlijk vandaag zijn ontslag in als de Kamer van Afgevaardigden vanmiddag zijn bezuinigingsplannen goedkeurt. Gisteren deed de Senaat dat al. Berlusconi wordt vermoedelijk opgevolgd door oud-eurocommissaris Monti die het vertrouwen van de financiële wereld in Italië moet herstellen. Een reeks moorden in Duitsland lijkt opgelost. Waarschijnlijk waren ze het werk van een extreemrechtse groep. Tussen 2000 en 2007 werden tien mensen van dichtbij doodgeschoten. Het waren vooral Turken met een kebabzaak, maar ook een politievrouw. De politie kwam de daders op het spoor tijdens een onderzoek naar bankovervallen. Twee mannelijke verdachten hebben waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Een vrouw is gearresteerd. Kroatië en Ierland zijn na de eerste play-off wedstrijden al zo goed als zeker van plaatsing voor het EK voetbal. Kroatië won in Istanbul met 3-0 van Turkije, dat door Guus Hiddink wordt gecoacht. En Ierland won uit tegen Estland met 4-0. Nederland speelde een oefenduel tegen Zwitserland, bleef 0-0. En dan het weer, vandaag in het oosten veel zon, in het westen meer bewolking, het wordt 7 tot 12 graden. En morgen is het overal zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A32 herenveen meppel tussen Herenveen en Meppel. Op de A76 Geleen-Duitse grens tussen knooppunt Kerensheide en Heerlen.